Dit is Renate Evers met het NOS. In frontale botsing tussen twee treinen in het zuiden van Polen zijn zeker 15 doden gevallen. Minstens 50 mensen raakten gewond. Een van de treinen zou op het verkeerde spoor hebben gereden. Hoe dat kan is nog niet duidelijk. Volgens de Poolse regering is het een van de ergste treinongevallen van de afgelopen jaren. De Russen kiezen vandaag een nieuwe president. Die wordt de opvolger van Dmitri Medvedev, die niet herkiesbaar is winnaar is Vladimir Poetin. Die was tussen 2000 en 2008 ook al president. Er zijn vier uitdagers, maar die komen in de peilingen niet boven de 15% van de stemmen. De uitslag wordt komende nacht verwacht. De afgelopen tijd hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de Russische regering. De Japanse keizer Akihito is weer thuis. De Japanse televisie liet beelden zien waarop hij het ziekenhuis in Tokio verlaat. Akihito kreeg twee weken geleden uit voorzorg een bypass-operatie. Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis nam zijn zoon, prins Naruhito, zijn taken over. Keizer Akihito, die 78 is, hoopt dat hij volgende week zondag de herdenking kan bijwonen van de aardbeving en tsunami, dan een jaar geleden. In Heerlen is het doden gevallen toen een auto vannacht uit de bocht vloog en tegen een boom reed. Alle vier inzittenden werden uit de auto geslingerd. Een van hen overleed direct, de andere raakte gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend. Het nieuwe metrostation aan de Vijzelgracht in Amsterdam wordt niet genoemd naar Ramses Shaffi. De gemeente heeft het verzoek daartoe van een initiatiefgroep afgewezen. Metrohaltes in Amsterdam hebben altijd de naam van de straat waaraan ze liggen en daarvan wil de gemeente niet afwijken. De initiatiefnemers willen nu bij het metrostation een kunstwerk plaatsen. Het weer, eerst nevel of mist, daarna vooral in het oosten nog kans op zon, maar geleidelijk raakt het overal bewolkt en vrijdag gaat het vanuit het westen regenen. Middagtemperatuur rond 8 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A12 tussen Utrecht en Arnhem en op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Tot zover de verkeersin.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 they come back now to haunt me when I look in Let zo heet de cd van die Matty Charles. En op eh, bas hoorde nu John Stark, op drums DJ Mendel en op eh, bas op eh, de andere nummers van deze cd zult u Alec Martin horen. Dus het is maar een heel kleine bezetting, maar het is wel prachtige muziek dat deze Matt Charles brengt. Hoor. I gambled once on Moses, on dreams and faded roads rings on diamond studded rings made out of tin While others save their money I gave mine to my honey If I had the chance I'd do it all again Cause a train at any station For any destination Is better than the thing that might have been Take care now that you're leaving But heed the river's warning you know my love is truer than the wind. And this world's a burning candle, and we are only matches. It makes no difference if we lose or win. Cause the rain will fall and pass in rings around your lover, while your lover throws her caution to the wind. to know And a road that you've not followed But either way you go, you have got to move along And if you lose all that you own On account of how you wander Just remember you had much, but now it's gone And water in the east, water in the west Gonna rise, boy Creeping through the weeds and there's no stopping it now what you gonna do when the river's up to your eyes, boy? And that big old sun starts going down. Now you can keep the diamonds and I'll keep the roses. I've got the queen of hearts on my left arm. And the reaper's on my right And the devil's on my shoulder And a ring of fire to keep me safe from harm Dat is het toch een bekende deun, hè? maar eh, hij zei zelf al Ring on Fire. En als je heel goed geluisterd hebt, dan kon je dat wel een klein beetje terugvinden bij Marty Charles. Hij heeft eh, deze cd helemaal zelf voorgeschreven. Daar staan maar liefst eh, twaalf tracks op. En het is zijn debuut cd op MCV Records 0231. Ja, een heel verhaal, maar het is gewoon zo'n klein maatschappijtje daar in Amerika. Deze heeft bij een grotere plaats platenmaatschappij getekend. Alan Jackson. There's satellite communications. Long distance internet relations. The world's a little faster every day. I know it's all well and good and I don't embrace it like I should, but I Wouldn't want to go backwards even if I could But I still like bologna on white bread now and then And the sound of a whippoorwill down a country road The grass between my toes hold me close I like my 50-inch HD plasma Feels like they just reach out and grab you 500 channels at my command I finally gave in and got a cell phone that I hardly ever seem to turn on. I guess I never had that much to say laptop that sits on a desk. I don't use it much except to check on some old car from yesterday. I kinda like that music thing. You just download them and you can save about every song that's ever been made. I've been trying to say this digital world is okay. It makes life better in a lot of ways. But it can't make the smell of spring or sunshine or lots of little things we take for granted every day. on white bread now and then. And the sound of a whippoorwill down a country road. The grass between my toes, that old sunset sinking low. And a good woman's love to hold me close. Yeah, baloney, a woman's love, and a good cell phone still think Bolonga. En ja, hij, zong al van, eh, ik ben niet zo'n moderne man, want eh, ja, al die moderne apparatuur, zoals een eh, mobiele telefoon of een draagbare computer, is aan mij niet zo besteed. En dit kreeg ik vorige week in de bus, een cd'tje van Ashley Robertson, Finished With You. Het is een single cd geworden. pastures, cabin time to kill Your fondest wish was seven. Me walk by your side Drowning in moonlight Stars in the sky zit eigenlijk een beetje met smacht te wachten op een volledige cd van deze Ashley Robertson. Ze stuurt zomaar één of twee keer per jaar een, eh, een cd'tje op. Meestal zijn het dan singeltjes. En dan eh, in het begin van het jaar stuurt ze ook nog een keer een kalender bij. Zo van uh, best wishes voor 2011, 2012 enzovoort enzovoort. En dan krijg je daar zo'n cd'tje bij. En dan denk ik bij mezelf van laat maar eens weten of jij een volledige cd hebt. Kan ik die ergens bestellen? Op Banjo was dat ook Scott Vestel. Why Don't We Just Dance? Jim Beavers heeft het geschreven voor Josh Turner. much, it's gonna be more than enough For my two left feet and our two hearts beating Nobody's gonna see us go crazy So baby, why don't we just dance down the hall Maybe straight up the stairs, bouncing off the wall up the stairs we just dance Just another bracht het uit op eh, MCA in 2009 alweer. Het is alweer heel wat jaartjes geleden. Drie jaar, nou ja, bijna drie jaar geleden. Want deze cd kreeg ik thuis gestuurd in eh, augustus 2009. Dus zeg maar eh, twee en een half jaar oud. Starting a rumor, Delbert McClinton. I'm starting a rumor about you and me. that we've been seen out doing some crazy things. They say we're tight as any two can be. I'm starting a rumor about you and me. They'll all be talking out of school about how just like we were meant to be I'm starting a rumor about you and me It's gonna be all over town That you're crazy about the new love that you found Gisteren waren we heel even in Os. We hadden een uitnodiging gekregen van Bert Pijpers van Continental Records uh, labels hier in, eh, in Nederland. Die zei van, kom eens even langs, want eh, Zoe Mute staat op het podium hier in Os in het Oude Theater. Nou had ik al wat meer gehoord van die Zoe Os, want ze hadden mij ook al een cd gestuurd. Michael Sellers based bass, Ethan Lawton on mandolin. Dave Harmison aan electric guitar, pedal, dobro en vocals en Zoe Mute natuurlijk, acoustic guitar en vocals. geschreven door, eh, door deze darling Zoe Mute helemaal zelf. Ze heeft deze cd overigens helemaal zelf voorgeschreven. Ze was net vijf jaar oud toen ze haar eerste liedje schreef. En ze zei zelf van, gisteren tegen mij tijdens het interview dat ik u later nog eens een keer zal laten horen. Toen zei ze tegen mij van ja, ik ben eigenlijk altijd een beetje een eh, eh, in mezelf gekeerde dame geweest. Want ik kan me nog herinneren dat ik vijf jaar vijf jaar oud was en mijn eerste liedje schreef. En dat ging erover dat niemand mij echt begreep. I used to call my heart a home. blessed pride and shine amor. Just a passing thought But it made me see It's the little things that mean the world to me Like your morning touch Upon my skin And your gentle kiss that wakes me up And does me in You hold me close And it's the little things that mean not like me and you Tears fill my eyes as you kiss my cheek It's the little things that mean the world Brian White, door hem zelf geschreven, heeft wel eh, hulp gehad van een eh, zekere Eric Bledsoe. Ik kreeg eh, van de week weer een verzoekje binnen van een luisteraar en die zei van... Jij draaide vorige keer een nummer van Richard Schneider van de cd No Tear Left Uncried. Zou je dat nog eens een keer willen draaien? En als ik me niet vergis, is het dit nummer geweest. I'm Not Listening. All my friends telling me what to do. They say I ought to stay away from you But I'm not listening They say you're only gonna break my heart Take my dreams and tear them all apart I'm just not listening They say just not listening I'm not listening A voice inside me says leave her alone You're gonna turn around boy and she'll be gone But I'm not listening All around me I see warning signs Girl, I'm not deaf and I'm not blind I'm just not listening They say, can't you see? Don't you hear? I say, yeah, you're coming in loud and clear I'm just not listening I'm never near. Girl, the sound of your voice ringing in my ears. My Say you love me, that's all I need to hear. No doubt, no, doubt. no fears, no questions. Let them say what they will. his name just not listening. Oh, I'm not listening. en Steve Warner hebben het geschreven. Hij heeft het hier eh, opgenomen in eh, Nederland in een hele kleine studio, de VJR-studio in Tilburg. Ik weet toevallig, die studio, ik ken hem tussen aanhalingstekens. En eh, het is maar een hele kleine studio. Maar eh, onder andere eh, een zekere Edwin Schimschijmer, <laughs> niet onbekend, heeft uh, grand piano gespeeld. Serge Bredewold en Marcel Visser hebben de bas bespeeld. En die Marcel Visser die bespeelde ook de akoestische elektrische gitaar en de mandoline. En die heeft u daar net ook, ook nog gehoord. Hè? Daar staat nog één nummer op wat die luisteraar ook heel graag wilde horen. En dat is een nummer wat eh, eigenlijk geschreven is door eh, Victoria Shaw. En deze Richard Schneider heeft haar een mailtje gestuurd en schreef van... Wil je dat samen met mij opnemen? You can tell the way I feel Just look into these eyes The fact that we have come this is no surprise It's the way you hold my hand And the just as long as I am loved by you Just as long as I am loved by you I could never have believed That a heart could feel so dat deze Richard Schneider eigenlijk nooit eh, grond, eh, aan de voeten aan de grond heeft gekregen in de country scene. Want hij heeft toch een, eh, een prachtige stem. Hij houdt zich nu meer bezig met bruiloften en partijen en ja, andere toch wel grote dingen nog. Dit is Lee Bryce. Love Like Crazy, geschreven door Doug Johnson. Seventeen's too young to know what love's about. They've been together 58 years now. That's crazy. He brought home 67 bucks a week Bought a little two-bedroom house on Maple Street she blessed him with six more mouths to feed. Now that's crazy. easy. lonely times. I guess I vertellen wie dit is. Hè? Willie Nelson met Always On My Mind. Ja, ik doe het dan toch maar weer even. Hè? Eh, daar is ook weer net een nieuwe cd uitgekomen. Picking On, dat is zo'n serie waarin eh, ze krijgen Picking On the Beatles, Picking On the Stones, Picking On the. Nou, noem maar op. Het zijn gewoon een aantal onbekende, nou wel bekende eh, bluegrass eh, artiesten, maar ze maken zich niet bekend. Ze spelen eigenlijk een beetje anoniem allerlei soorten muziek. Zo is er ook een cd uitgekomen met Picking On Willie Nelson.